uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schiphol procent dalen. Dankzij de snelle groei kan Schiphol dit jaar de tweede luchthaven van Europa worden. Nu is dat nog Charles de Gaulle in Parijs. De onbetwiste nummer 1 is Heathrow in Londen. De politie en de gemeente Rotterdam noemen het optreden na de voetbalwedstrijd Excelsior-Feyenoord gistermiddag gerechtvaardigd. Een politiewoordvoerder zegt dat het is gelukt om zo lang mogelijk op de achtergrond te blijven. Het optreden van de mobiele eenheid leidde hier en daar tot kritiek. Onder meer vanwege de inzet van politiehonden en het hardhandige gebruik van de wapenstok. In de zaak rond de moord op Koen Everink heeft de advocaat van de verdachte het NFI-onderzoek halfbakken genoemd. Volgens hem is het onvolledig. Ex-tenniscoach Mark de J. ontkent dat hij betrokken was bij de moord. Hij zegt dat hij op de avond van de moord bij het huis van Everink in Beeldhoven is overmeesterd door onbekende mannen. Het OM gelooft dat verhaal niet en zegt dat er genoeg bewijs is tegen de J. Ook de rechtbank vond aanvullend DNA-onderzoek niet nodig. De Italiaanse douane heeft 37.000 kilo drugs gevonden in drie zeecontainers. Het zijn miljoenen pillen tramadol die vanuit India onderweg waren naar Libië. De Italianen gaan ervan uit dat de handel bedoeld was om islamitisch terrorisme te financieren. Want op de zwarte markt is de partij zo'n 75 miljoen euro waard. De pijnstillers worden ook gebruikt door strijders van terreurbewegingen om langer te kunnen vechten. Tramadol vermindert het hongergevoel en het gevoel van vermoeidheid. Daarom wordt het middel ook wel de gevechtsdruk genoemd. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig. Het is 11 tot 15 graden. Vannacht is het helder en er is kans op voorstaande grond. Morgenochtend zonnig, later meer wolken en 10 tot 14 graden. Vanaf donderdag wordt het warmer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog mee met de drukte in de Randstad, maar er is wel een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.